De oorzaak van het ongeluk is niet bekend, maar volgens de politie lijkt het erop dat de vrachtwagenchauffeur in een bocht de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Het ongeluk gebeurde op het moment dat veel Brazilianen op pad gingen om carnaval te vieren.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 Tweede uur dus van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 beste platen van Europa. 21 ste jaargang dat we dat alweer doen. Aflevering 9 van deze jaargang. En vandaag alweer de eerste vrijdag van maart. 4 maart wel te verstaan 2011. De lijst deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Verdwenen uit de lijst na 17 weken Mike Posner, Cooler Demi. De Far East Movement, Like a G6, ook na 17 weken uit de lijst verdwenen. Snel stijgend vorig uur kwam zij al voorbij met 8 plaatsen Rihanna, S&M. De snelste dalen Pixelot en Jason Derulo, Coming Home, in één keer 9 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, net als vorige week, Robbie Williams, Carey Barlow en Shame. Alweer 19 weken vinden we die terug in de heetste lijst van Europa. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken van 4 maart 1493. Eh, Christopher Columbus die bereikt Lissabon na zijn eerste reis. En Emiel Berlijn die eh, vindt de microfoon uit. Dat deed hij in 1877. 1954 Peter Bent Brigham Hospital. in eh, Boston geeft aan als eerste succesvolle neerplantatie te hebben gedaan. En John Lennon liet ook van zich spreken op 4 maart 1966, zegt hij, The Beatles, we are more popular than Jesus.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 your hands put high. your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and if for you, me, put your hands high. Your dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on the song.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 Born This Way. Deze week van 19 omhoog alweer naar nummer 13. Nog even en deze plaats vinden we gewoon weer terug in de top 10. Een plaats waar eh, Lady Gaga toch eigenlijk wel thuis hoort. En ze was weer op eh, Twitter bezig afgelopen dinsdag. Want toen eh, twitterde zij, ik ga mijn debuut maken als catwalk model in de show van Mulder tijdens de Parijse Fashion Week. Ik ben verantwoordelijk voor de muziek en laat ook een voorproefje van mijn nieuwe single Government Hooker horen. Gaga kan er gelukkig niet op. Ik ben zo verheugd. Het zou kunnen dat ik een eh, machinegeweer baar. Maar eh, met die opmerkelijke uitspraak eh, verwijzen naar een nieuwe videoclip weer van Born This Way. De plaat die het erg goed doet in Europa dus. De vaste stylist van de 24-jarige Gaga, Nicole uh, Zaletti, Saletti. Die is ook nog eens ontwerper voor Mugler. Het laat woensdag zijn allereerste pre-A portretcollectie voor vrouwen zien voor het merk. Japanse-Italiaanse eh, Formicelli. Die werd in eh, september tot creatief director benoemd van het label. En dat alles om het label weer nieuw leven in te blazen. Daar zijn ze dus goed op weg eh, mee. Ook nog eens Lady Gaga als model daar op de catwalk. Wij gaan verder met de hits van Europa. Doen dat met de nummer 12. Neon Trees en Animal staat 6 weken in de lijst. Gaat deze week omhoog. En wel van 18 naar nummer 12. voor Neon Trees en Animal in hun eh, zesde week van 18 omhoog naar nummer 12. En kijken wij weer even wat we gehad hebben. Op nummer 20 vinden we Rihanna, Who's That Chick? 13 weken in de lijst, ze zak van 14 naar 20. Van 13 zakken naar 19 in de tiende week Sila Green en It's Okay. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. Vijf weken in de lijst van 25 omhoog naar nummer 18. En Pixelot, Jason Derulo, Coming Home leveren in één keer 9 plekken in. Doen dat in de 13e week van 8 naar 17. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough van 23 naar 16 deze week. En Shakira met Loka, een klein stukje hoorde je ervan even voor het nieuws van 4 uur. In de 11e week blijft zij namelijk zitten op nummer 15. Diddy Dirty Money, Coming Home in de 6e week van 21 omhoog naar 14. Lady Gaga, Born This Way, staat nu drie weken in de lijst. Gaat omhoog van 19 naar 13. En Neon Trees and Animal dus van 18 naar 12. In de 11e week op nummer 11 Rihanna, What's My Name. Ze zakt van 5 naar die 11e plek toe. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 uur weten we wat de beste plaat in Europa is. Tot die tijd alleen nog maar echte hits. We gaan namelijk de top 10 in. En doen dat natuurlijk met de 10 beste platen van Europa om kwart voor vijf gaan we trouwens ook nog even een blik werpen op de Nederlandse top 40.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 Don't let me fall. Cause I'm gliding up there oh so very high that if the clouds were to drop me, then I'd fall out the sky. I don't really know why I'm here. I guess I'm just here for the ride. I swear it feels like I'm dreaming. It's vividly defined. Yeah. So call me whatever you want. Yeah. Title me whatever you like. Yeah. But let's get one thing straight. Yeah. You know my name, so yeah. I run this town when I'm on this mic.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 vijf weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op nummer 16. Deze week het naar nummer 9. En voor een van de vier blijvers in de handen van B.O.B. en Don't Let Me Fall. Zometeen komt Robbie Williams nog een keer voorbij trouwens. Dan is hij alleen niet op eh, de solo tour. Maar heeft hij zijn vrienden van eh, Take That weer om zich heen hangen. Voor Adele is het trouwens een eh, wat mindere week. Althans, komt binnen met South Fire to the Rain. Maar haar uh, vorige single die, zakt langzaamaan weg. Van 4 naar 8 in de 12e week. Finally, I can see you crystal clear. you, babe. voor de tweede week achter elkaar verdubbeld ze haar positie. Vorige week ging ze namelijk van 2 naar 4 en deze week van 4 naar 8. Wel alweer 12 weken in de lijst terug te vinden. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is alweer 2 eh, minuten over de klok van half 5. En net als de afgelopen dagen ook vandaag prachtig weer met veel zonneschijn. Vandaag wel begonnen met laaghangende bewolking, maar die was snel weg en die maakte ruimte voor de zon. En daardoor werd het vandaag maximaal 7 graden. Wind die kwam uit het eh, noordoosten, matig van kracht. Vanavond ook nog helder weer met de komende nacht geleidelijk wat bewolking. Het blijft droog, maar er waait een waad, maar zwakke tomatige. En uit het noorden komende wind. Temperatuur die daalt naar waarde rond of iets onder het vriespunt. Morgen schijnt weer af en toe de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. Niet uitgesloten dat daaruit in de middag zelfs wat lichte motregen valt. Veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. Wind werd uit noord tot noordoosten overwegend matig van kracht. Temperatuur die stijgt en wel naar 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht klaart het weer op. Het blijft droog. De temperatuur die zal weer rond het vriespunt gaan liggen. Zondag ook prachtig weer. Veel zonneschijn. Wind uit het eh, noordoosten. Wel weer een graadje kouder dan vandaag. Maximaal 6 graden. En van zondag op maandag dan wordt het weer koud. Bij helder, en, eh, wel helder weer. En de meest matige oost- tot zuidoostelijke wind. ja, zo zet het. Dan daalt de temperatuur. En wel naar waarde tussen de min 2 en de min 4 graden. CFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Daar vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum van 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade ook 5 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenwest 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A10 Ring West richting Zaanstad voor Westpoort 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort voor afrit Den Dolder 2 en op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Het ritme van Zandvoort. van Dam. En wij gaan verder omhoog naar de nummer 1 van Europa. Doen dat onder andere met de nummer 7 in handen van eh, Take That. Zeven weken staan zij nu in de lijst van Europa. Vorige week net buiten de top 10 op 11. Deze week dus vier plaatsen hoger en vinden we De Vlot op nummer 7. that turns around the don't get my hair Exchange ourselves and we do it all the time Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! alweer acht weken in de lijst. Pink en fucking perfect. In die achterwijk doet ze het weer goed. Ze draait namelijk haar positie om. Vorige week 9, deze week 6. Eh, Drie plaatsen winst dus voor haar. Take That en de Vlot hoor je daarvoor op nummer 7. En voordat wij de top 5 induiken gaan we eerst even kijken in de... De enige echte top 40. En in die enige echte top 40, daar 5 nieuwe binnenkomers. Op 34, los van de grond, Jeroen van der Boom en eh, Leonie Meijer. Katy Perry en haar eigen E.T. Kanye West komen met de single E.T. binnen op 33. Alex Jordan, Happiness op 30. Ina en de eh, The Sun is Up op 26. En AD leest de hoogste binnenkomer op 15. Set Fire to the Rain. Van 12 omhoog naar 10 gaat eh, Tyre Cruise en Traffy McCoy met Higher. In de zesde week van 11 naar 9 Animal en eh, Neon Trees. Hena na na Milk and Sugar en The Fire Con Dios zakken drie plaatsen in hun achtste week. Pink and Fucking Perfect zakt ook één plek van 6 naar 7 in de tiende week. En hoe is That check? gaat de andere kant op. Rihanna en David Guetta van 7 naar 6, 14 weken alweer in de lijst. Van 8 naar 5 in de zesde week gaat Usher met More. En bovenin blijft het spannend. Net zo spannend als vorige week, want de complete top 4 die blijft zitten. Martin Solveig, Dragonet Hello op 4. Bruno Mars, Grenade op 3. Adela, Rolling in the Deep op 2. En de beste plaat, 2 weken in de lijst. Twee, platen, twee weken op nummer 1. Dan heb ik het over Born This Way en eh, Lady Gaga. Dat is dus nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Gaan wij de top 5 in van Europa. En dat doen we met niemand anders dan Martin Solveig en Dragonet. Zeven weken in de lijst, van 7 omhoog naar 5. Hello! naar de nummer 1 van Europa. Hebben wij nog drie platen te gaan die daarvoor zitten. Daar hoort deze niet meer bij. Die hebben we gehad. Martin Solvlek en eh, Hello. Nou, we verder omhoog en dan komen we Duffy tegen. Wel, wel, wel. Elf weken in de lijst. Ja, wel, wel, wel. Ze zakt wel twee plaatsen. En wel van 2 naar 4. Ik kan je alvast verklappen, we gaan hem niet helemaal redden. Maar ja, we hebben de complete top 3 straks nog te gaan. zijn niet de beste weken voor Duffy. Twee weken geleden stond zij nog bovenaan de lijst met Well, Well, Well. Toen zakte ze vorige week naar 2 en deze week zelfs nog verder de top 3 uit naar nummer 4. De laatste 40 seconden van Duffy die eh, laten we zitten. We gaan verder omhoog de top 3 in. Vinden we op nummer 3, net als vorige week. Acht weken in de lijst Milk and Sugar samen met de Faya, Condios en Hey Na Na Na. I got on the phone and called the girls. I got on the phone and called the girls. Nee, na na na. Nee, na In my high heel shoes and fancy pants. And my high heel shoes and fancy pants. laatste stijger van deze week, die is in handen van Britney Spears en Hold It Against Me. Acht weken lang staat zij al in de lijst van Europa, van 6 omhoog naar 2. Milka Sugar van Gundios Heen en Na blijft zitten op nummer 3. Duffy op 4 met uh, Well Well Well, Martin Solveig. die de top 5 compleet met Hello. Nog één zitten blijven hadden wij te gaan, dat is op nummer 1. En Enrique Iglesias samen met Ludacris. Acht weken nu in de lijst. En nog steeds zijn zij de beste van Europa. Tonight, I'm fucking you. I know you want me. I made it obvious that I want you So put it on you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window, to, the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that make me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love week de eerste plek gepakt. Enrique Iglesias van 3 ging die naar 1 toe. En deze week laat hij hem niet meer los. Samen met Ludacris. Acht weken in de lijst. Tonight I'm fucking you. Britney Spears, Hold It Against Me, Milk and Sugar. Dat was de complete top 3 van deze week. Hoe die er volgende week uitziet, dat hoor je volgende week weer tussen 3 en 5 op vrijdag. Mocht je hem nou missen op vrijdag? Ik geef je gewoon één herkansing op zaterdag tussen 7 en 9. Dan komt de complete lijst gewoon nog één keer voorbij. Zometeen veel plezier met eh, Niels en Karim en je weekend in.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 Aanleiding hiervoor zijn volgens Buitenlandse Zaken de politieke onrust in het land en de demonstraties tegen het regime. Ook geldt er voor Jemen een verhoogd risico op terroristische aanslagen en is de kans om ontvoerd te worden groot. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er op dit moment in Jemen zijn. De afgelopen weken is in Jemen massaal gedemonstreerd tegen de regering van president Saleh. Daarbij zijn enkele betogers om het leven gekomen. In Frankrijk zou Marine Le Pen van de extreemrechtse partij Front National de meeste stemmen krijgen als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Dat blijkt uit een peiling van het blad Le Parisien. De dochter van Jean-Marie Le Pen is sinds januari leider van het Front National. Volgens de peiling zou ze 23% van de stemmen halen, terwijl president Sarkozy en de socialistische kandidaten Aubry allebei 21% zouden krijgen. Het is voor het eerst dat Le Pen de meeste stemmen krijgt in een peiling. In veel Franse media wordt een vergelijking gemaakt met de verkiezingen van 2002... toen de socialist Jospin de eerste ronde werd weggestemd... en oud-president Chirac het moest opnemen tegen Le Pen. Volgend jaar worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 25 doden gevallen bij een busongeluk. Meer dan 20 mensen raakten gewond. De bus waarvan zo, waarin zo'n